11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Franse politie bereidt een bestorming voor van een drukkerij in de buurt van Parijs... waar de daders van de aanslag van woensdag iemand gegijzeld houden. Agenten en speciale eenheden zijn bij het pand in Damartin-Anguel... een paar kilometer van het vliegveld Charles de Gaulle. Boven de drukkerij vliegen legerhelikopters, mogelijk om commando's af te zetten voor de bestorming. Vliegtuigen naar Charles de Gaulle worden omgeleid, zodat ze niet over een dorp vliegen. De verdachte broers hebben vanochtend een auto gestolen. Ze werden door getuigen herkend van de foto's die waren verspreid. De mannen reden weg en de politie ging erachteraan. Dat leidde tot een schietpartij over en weer. Zeker twee mensen zijn gewond geraakt naar het ziekenhuis gebracht. De Franse autoriteiten spreken tegen dat er doden zijn gevallen, zoals enkele media hadden gemeld. De broers vluchten daarna naar de drukkerij in Damartin-Anguel... waar ze een medewerker in gijzeling namen. Inwoners van het dorp moeten binnenblijven, zegt de politie. De Nederlandse industrie doet het beter dan een jaar geleden. De productie ligt ruim een half procent hoger. Vooral de aardolie en de farmaceutische industrie produceerden meer. In de tabaksindustrie lag de productie veel lager. Onder meer door de sluiting van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen-op-Zoom. De supermarkten hebben met de feestdagen minder verkocht dan verwacht. De omzet eind december was 724 miljoen euro per week. Dat is een halve procent minder dan een jaar eh, eerder, terwijl er een kleine stijging was verwacht. Ook in 2013 daalden de kerstinkopen al. De apps voor de apparaten van Apple worden duurder in Europa. Apple verhoogt de prijzen van de apps voor de iPhone, iPad en Mac met zo'n 10%. De prijsverhoging wordt naar verwachting in de loop van vandaag doorgevoerd. Apple zegt dat de prijzen worden gewijzigd vanwege de wisselkoersen... en nieuwe Europese regels voor btw-tarieven. Het weer, de zuidwestenwind neemt langzaam af. Niet meer stormachtig, maar krachtig of hard aan zee. En boven land matig of vrij krachtig. Het is op de meeste plaatsen droog. Vooral vanmiddag schijnt de zon soms even. Maar tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file tussen Vinkenveen en Maarsen 2 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 Forever man. Rebel man, rebel man, rebel man. Gotta be your forever man. Rebel man, rebel man, rebel man. Rebel man, rebel man, rebel man. Rebel man, rebel man, rebel man. like a candle and its flame through the fire.